Jan van der Putten met het NOS-journaal. De opgestapte Britse minister Johnson van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet langer kon leven met de brexit-plannen van premier May. Dat schrijft Johnson in een brief aan May die op internet is verschenen. Hij en brexit-minister Davis zijn opgestapt omdat May volgens hen na de brexit te sterke banden met de EU wil houden. We dreigen een EU-kolonie te worden, schrijft Johnson. Volgens hem heeft May de witte vlag voor de overgave al bij zich. Door het vertrek van de twee ministers dreigt er een crisis in het Britse kabinet. Premier May overlegt op dit moment over de kwestie met de parlementsleden van haar conservatieve partij. De Turkse president Erdogan is officieel begonnen aan zijn nieuwe termijn. In een toespraak zei hij dat Turkije op weg is naar een sterke regering, een sterk parlement en een sterk land. Hij belooft vooruitgang op elk gebied, van rechten en vrijheid tot grote investeringen. Waarschijnlijk presenteert hij later vanavond zijn nieuwe ministersploeg. Erdogan krijgt als president meer macht dan voorheen, nadat hij daar vorig jaar een referendum over had gewonnen. Zo is de functie van premier verdwenen en heeft het parlement minder invloed. De politie heeft een man uit Helmond en een jongen uit Tilburg opgepakt... in een onderzoek naar illegale prostitutie en mensenhandel. De jongen was ook betrokken bij uitbuiting van een meisje van 14. De twee werden eind vorige maand gearresteerd. Hun computers zijn in beslag genomen en de man had ook drugs in huis. Tennister Kiki Bertens is er in het dubbelspel op Wimbledon niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson verloor ze in drie sets van een Pools-Amerikaans duo. Bertens wist eerder vandaag in het enkelspel van Wimbledon wel de kwartfinale te bereiken door te winnen van de Tsjechische Karolina Pliskova.